Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een gewapende overval geweest bij de TFAF. Dat is een wereldberoemde kunst- en antiekbeurs in Maastricht. Vanmiddag probeerden vier overvallers met een moker vitrines kapot te slaan... met daarin juwelen. Deze bezoeker zag het gebeuren. Ik was in de stand ernaast. En toen hoorde ik ineens een heleboel herrie. En ik zag een pistool en een man met een bijl en er werd gehakt... En iedereen vloog de andere kant op. Ik ook. De politie heeft bevestigd dat er sieraden zijn gestolen. Volgens de directeur van de kunstbeurs was de beveiliging helemaal op orde. Ons veiligheidsprotocol heeft heel goed gefunctioneerd. Binnen een paar minuten was de politie aanwezig. We hebben ervoor gezorgd dat het allemaal heel snel en heel goed eh, afgehandeld eh, is. Maar er waren wel vier gewapende mannen binnen. Ja, nou ja, dus over, kijk, over welke maatregelen we nemen doen we geen, eh, geen uitspraken. We hebben een heel strikt veiligheidsprotocol en dat hebben we ook heel strikt nageleefd. Inmiddels zijn twee mannen van 22 en 26 jaar uit België opgepakt. Naar de andere twee verdachten wordt nog gezocht. Het lijkt erop dat de stikstofplannen van het kabinet erdoor komen. Zo net is er in de Tweede Kamer gestemd over een hele rits moties. Dat zijn voorstellen om de plannen aan te passen, maar die kregen geen meerderheid. Intussen zijn er vandaag ook weer boerenprotesten, onder meer op het Binnenhof. Premier Rutte heeft daar vandaag ook wat over gezegd, over de acties van gisteren ook. Hij zegt, demonstreren is een belangrijk recht. Maar je gaat geen mestrijden uitrijden op de snelweg. Je gaat geen doorgaande wegen blokkeren met je trekker. Je gaat niet een politieauto de berm in rijden. Je gaat niet een, voor een stadhuis eh, brandstichten. Dat is echt ver, ver over alle grenzen heen. En daar wordt er opgetreden. Een dikke boete en ontslag voor een man die in coronatijd stiekem twee fulltime banen had. De man werkte vanuit huis en daardoor had niemand iets door. Het geheim kwam boven tafel doordat de man zelf tegen een collega verklapte dat hij zijn oude baan nooit had opgezegd. Volgens de man had hij beide salarissen nodig omdat hij zijn echtscheidingsadvocaat nog een hoop geld moest betalen. Het weer, veel zon, weinig wind en af en toe wat stapelwolken. Een graadje of 20 langs de kust en 23 in het binnenland.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 Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend is de vertraging een kwartier. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer... 25 minuten vertraging. Staat er een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland...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 en omdat criminelen met drones luchtfoto's kunnen maken om de omgeving te verkennen. Een Kamermeerderheid steunt, zoals verwacht, het stikstofbeleid van het kabinet. Moties van oppositiepartijen om het beleid af te keuren of ingrijpend te wijzigen kregen geen meerderheid. De windhoos die gisteren door Zierikzee trok heeft ongeveer 150 huizen beschadigd.